Zijn lip is stuk en hij heeft twee kapotte tanden. Na een toespraak in Milaan werd hij door een man belaagd en in zijn gezicht geslagen of gestoken. Berlusconi is naar het ziekenhuis gebracht waar hij voor de zekerheid een nachtje moet blijven. De 73-jarige premier was hevig ontdaan. De vermoedelijke dader is gepakt. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zal dit jaar bijna 8 miljoen euro verlies leiden, blijkt uit een intern stuk dat in handen is van de NOS. Volgens de ondernemersraad komt dat vooral door hoge kosten voor automatisering. De OR zegt dat de problemen bij het CBR groter zijn dan menigeen vermoedt en dat klanten daaronder lijden. De coach van schaatster Greta Smit heeft bij de Olympische Winterspelen in 2006 geprobeerd een startplaats te kopen. Smit was eerste reserve op de 5 kilometer, maar de schaatster en haar coach dachten dat ze veel kans maakte op een gouden medaille. De Poolse schaatster Wojcicka zegt dat coach Ingrid Paul heeft geprobeerd om haar startplek te kopen voor 50.000 euro. De Poolse heeft dat geweigerd. De Amerikaanse econoom Paul Samuelson is overleden. Hij was in 1970 de eerste Amerikaan die de Nobelprijs voor de economie kreeg. Samuelson schreef in 1948 een handboek over economie dat in meer dan 40 talen werd vertaald. En tientallen jaren het best verkochte boek was op het gebied van economie. Samuelson was adviseur van de presidenten Kennedy en Johnson. Hij is 94 jaar geworden. Een groot Amerikaans adviesbureau trekt zich terug als sponsor van golfer Tiger Woods. Het bedrijf Accenture wil zich niet meer associëren met Woods vanwege dienst buiten echtelijke affaires. Gisteren bood scheermesjesfabrikant Gillette al een reclamecampagne rond Tiger Woods stop te zetten. Accenture heeft de banden met Tiger Woods definitief gebroken, verbroken. Het weer, lokaal komt mist voor en het gaat 5 graden vriezen. Morgen vrij zonnig met temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het.